is Nieuws van 9 uur. Jan Duitsland is een grote politieactie aan de gang tegen de Hells Angels. Honderden agenten doen in 16 steden in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen invallen in huizen en andere panden. Vanmorgen verklaarden de autoriteiten in de deelstaat de motorclub tot illegale organisatie. De Hells Angels maken zich volgens de deelstaat schuldig aan geweld, handel in wapens en drugs en ze dwingen vrouwen tot prostitutie. De Hells Angels, de Bandidos en andere motorclubs hebben in Noord-Rijn-Westfalen samen 1200 leden. Die verdienen hun geld meestal in de misdaad. In 2050 is China een moderne en welvarende, sterke socialistische natie. Dat zei de Chinese president Xi Jinping bij de opening van het 19e congres van de Communistische Partij in Peking. Hij zei dat China een land is met een open economie, waarin ook buitenlandse investeerders welkom blijven. Volgens president Xi is corruptie binnen de partij een groot gevaar. Meer dan een miljoen Chinese functionarissen zijn de afgelopen jaren bestraft voor corruptie. Voor het eerst is er een schatting gemaakt van het aantal Nederlandse slachtoffers van mensenhandel. Volgens de Nationaal Rapporteur Mensenhandel zijn het er ieder jaar ruim 6000. Tot nu toe waren er alleen cijfers van slachtoffers die zichzelf melden. Maar vaak gebeurt dat ook niet en daarom begint vandaag een campagne waarin wordt opgeroepen mensenhandel altijd te melden. Het blijft goed gaan met chipmachinefabrikant ASML uit Veldhoven. De netto-winst steeg afgelopen kwartaal naar 557 miljoen euro. De omzet kwam uit op 2,4 miljard, terwijl op 2,2 was gerekend. ASML heeft nog voor miljarden aan orders voor chipmachines op de plank liggen... van klanten als Samsung en Intel. Het weer, wolkenvelden en tot de avond droog. Het wordt 17 tot 21 graden. Morgen meer bewolking en in de westelijke helft van het land smiddags wat regen. Later ook op andere plaatsen. Middagtemperatuur 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journal.